uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de aanslag bij een moskee zijn allemaal moslims. De politie heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. De moslims waren naar het nachtgebed voor de ramadan geweest... toen een grote bestelbus op hen inreed. Tien mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Een van de moskeegangers overleed. Hij kreeg eerst de hulp voordat de aanslag werd gepleegd. De Londense politie vindt het te vroeg om te zeggen... dat zijn dood door de aanslag is veroorzaakt. De chauffeur van de bestelbus zit vast. Over een motief is niets bekend. In Brussel beginnen vandaag de brexit-onderhandelingen. Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben nog zo'n anderhalf jaar om een akkoord te sluiten over een Brits vertrek uit de EU. Namens de Britten onderhandelt minister David Davis. De onderhandelaar namens de Europese Commissie is de Fransman Michel Barnier. Henk van Rossum, de oud-leider van de SGP, is overleden. Van Rossum zat bijna 20 jaar in de Tweede Kamer. Van 1981 tot, tot 86 was hij fractieleider. Hij was de voorganger van Bas van der Vlies. Henk van Rossum was 97 jaar. Zuid-Korea bouwt geen nieuwe kerncentrales meer. De nieuwe president Moon wil dat het land over 40 jaar kernenergievrij is. Zuid-Korea is nu een van de grootste kernenergieproducenten ter wereld. Een derde van het land is ervan afhankelijk. De aangekondigde staking van NS-personeel heeft voor zover bekend weinig gevolgen. Veel NS-medewerkers doen, doen er niet aan mee. Op stations Zwolle en Den Haag Centraal, waar tot 9 uur gestaakt zou worden, vielen enkele treinen uit. De rest reed wel. FNV Spoor had opgeroepen tot de staking uit protest tegen de toekomstplannen van de NS. Het weer, veel zon, later wat stapelwolken en het wordt 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Vanmiddag op het strand wat wind van zee. Morgen in het noorden ongeveer 22 graden, het midden en zuiden 25 tot 30. Woensdag wat minder warm, donderdag keert de hitte weer even terug. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en Muiden 11 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Knopendel 6 kilometer door een kapotte auto. Kwartier vertraging daar. Net zoveel op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Hendrik Ido Ambacht 13 kilometer file nog steeds. het staat echt stil. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Rotterdam rijdt om via Papendrecht. De A20 Gouda Hoek van Holland is de rijbaan nog steeds dicht bij Nieuwekerk aan de IJssel door een ongeluk. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk 5 kilometer file.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 gewoon eh, lekker eh, hier in Zandvoort. Voor het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Pieter Ellen trouwens aan het begin van uur 3. Dat was I Go To Rio. Ja, wat gaan we allemaal in uur 3 nog doen, Albert-Jan? Nou, over een tweetal platen uiteraard is het tijd voor Pit Report. We kijken even, dan, even naar een tussenstand in de LMP1 op dat moment. En natuurlijk wat nieuws uit de pitstraat van de Formule 1. Verder hebben we natuurlijk nog Sport Kort... Half vijf hebben we dieren van de week. En eh, die luistert naar de naam Logeetje. En het klopt ook, die is nu aan het logeren in het dierenthuis. Dus het wordt tijd dat die een thuis gaat vinden. Het gedicht van de week zijn we nog niet uit. Maar liefhebbers, kwart voor vijf is het zover het gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook, te, het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En hier is Bruno Mars. Eh, zijn wij te ontvangen, Albert-Jan. kreeg net een eh, berichtje van onze eh, collega Hans Wassenaar en zijn vrouw Jannie. Ja, die zitten op dit moment lekker op Lapland. Heel veel plezier daar. En uiteraard ook luisteren ze op dit moment naar CFM. Dus België, Lapland, we zijn echt overal te ontvangen. CFM Sofort. via www.zfmzandvoort.nl of de eigen CFM-app die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Salford en download hem nu op je telefoon of tablet. Zo dadelijk eh, krijg je de Pit Report, maar dit deze van Joe Cocker. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city.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 Oké, hier is altijd eh, op dit moment. weet niet eh, hoe het eh, op dit moment op Lapland is. Maar <laughs> ja, in ieder geval schijnt hier behoorlijk het zonnetje. Graadje of 22, dus helemaal lekker. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, het is bijna kwart over vier. Daar komt hij aan, de reguliere Pit Reports met Albert-Jan Vos. Teambaas Christian Horner van Red Bull, de Formule 1 redstal van coureur Max Verstappen... blijft rekenen op significante verbeteringen aan de motor. Ik geloof niet dat Renault het voor dit jaar al heeft opgegeven, liet hij weten... in een interview op de Formule1.com website. Dat hebben, ze zelf, eh, dat hebben ze ons zelf verteld, dus we blijven daar scherp op letten. Horner reageerde op recente uitlatingen van Renault... dat Red Bull dit seizoen in de Formule 1 niet meer... op een grote update van de motor hoeft te rekenen. Wel stelde de Franse fabrikant dat het voor elke race enige verbeteringen zou doorvoeren. Die opmerkingen leidden eh, tot een kribbige reactie bij Verstappen... die tijdens de Grand Prix van Canada op een kansrijke positie moest uitvallen... door een accu-probleem. Er waren wel updates beloofd, maar er zijn er te weinig gekomen. Dat is enorm balen. Ik maak me zorgen, ook richting volgend jaar, zei de 19-jarige Limburger. Dit is een besluit van Renault, benadrukte Horner. Of ik verrast was? Niets kan me tegenwoordig nog verrassen. We pakken alles aan als het kan. Liever eerder dan later. We wisten het, dat het voor Montreal een moeilijke verhaal zou worden... evenals voor de twee races erna in Azerbeidzjan en Oostenrijk. Er verandert eigenlijk niets voor ons. We zullen blijven pushen. En het was goed te zien dat we in de laatste drie Grand Prix races... goede progressie hebben laten zien. Daarmee doelde hij vooral op de, derde, de drie derde plaatsen op rij... voor de Australiër Daniel Ricciardo. Dat nieuws vanuit Assen. Ja, Assen. Ja, die zijn wat van plan. Volgens het circuit in Assen is er een bedrag van zo'n 20 miljoen euro nodig... om de rechten van de Formule 1-race eh, te kopen. Al dus voorzitter Arjan Bos. Sinds de opkomst van Max Verstappen is de schreeuw... om de terugkeer van de Grand Prix van Nederland steeds luider geworden. Zowel het Drentse TT-circuit als in de Duinencircuit in Zandvoort zijn achter de schermen aan het bekijken of een Formule 1 race op Nederlandse bodem haalbaar is. Volgens Arjen Bos, voorzitter van het circuit in Assen, zijn er kansen... maar daar moet er met behulp van het bedrijfsleven een grote smak geld opgehaald worden. We gokken dat de fee zo'n zo'n 20 miljoen euro bedraagt... al dus Bos in een gesprek met BNR Nieuwsradio. Dat is wat er in Europa ongeveer betaald wordt. Soms ietsje minder, maar dat zijn dan historische circuits. Dat geld is nodig om de rechten te krijgen... zodat je dat feestje mag organiseren. We kunnen het hosten, we zijn een facilitair bedrijf... maar er moet eh, iemand opstaan die zegt... we gaan het met een paar investeerders mogelijk maken. Ik verwacht wel dat die stroming op gang gaat komen. En het gaat dan om een landelijk, CQ internationale investeerders. De eerste geïnteresseerden zouden zich al hebben, reeds hebben gemeld, liet hij doorschemeren. Er zijn al wat mensen die gevraagd hebben of het feestje te organiseren is. En, voor, eh, en zijn vooral zakenmensen uit het midden en zuiden van het land. Maar heel concreet zijn er die nog niet. Dat betekent dus ook, eh, ja, zowel eh, circuit Zandvoort als het eh, circuit in Assen...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 Run away, run away, never come back. deze zonnige klanken die gaan nog wel even door. Jorda Soto en San Salvador. Ja, het is tijd voor een eh, sportberichtje. En ditmaal gaan we het hebben over het uh, zaalvoetbaltoernooi. Ja, want vandaag staan de finales op, het grote zaalvoetbaltoernooi... van Sportcafé Zandvoort op de agenda. En voorafgaand eh, was dat op vrijdag door de halve finales. En enkele zeer bekende ploegen hebben zich voor de eindrondes geplaatst. Vrijdag begon het schema om half zeven met een halve finales voor de jeugd... en om half acht is de halve finales, werden de halve finales in de Forza-klasse tussen het Zand en FC Bal op het dak. Vervolgens speelden om kwart over acht de teams van Bergen Totaaltechniek... de Zeemermin en het Hof van Heemstede in de topklasse hun halve finale. De andere halve finale in de topklasse was om eh, kwart voor tien als Sectime aan moest treden tegen Sportcafé Zandvoort. Tussen de twee wedstrijden door was er om 9 uur... een anderhalve finale in de Forza-klasse... tussen kostverloren vastgoed Overhuis, Verlichtingen en de Haarlemmers. En vandaag begint om kwart over zes de finale van het, in het jeugdtoernooi. En om kwart voor negen start de finale in de Amiga-klasse... gevolgd door de finale voor de Forza-ploegen. De finale in de eerste divisie is om half negen... en de grote finale, de finale om de toernooizegen... begint om kwart over negen... en daarna is het uiteraard feest in de kantine van Sportcafé Zandvoort. De prijsuitreiking zal feestelijk worden gelardeerd met muziek eh, van de zanger Robin Ras en DJ Ricardo Molina. Het feest zal naar verwachting tot in de kleine uurtjes doorgaan. Dus mensen, liefhebbers van eh, zaalvoetbal... u bent eh, vanaf kwart over zes van harte welkom in de sporthal. Het is eh, ieder jaar weer heel gezellig daar, dus ga daar gewoon eh, even een kijkje nemen. Ja, en kijk eens naar buiten. Ja, dat zeg ik alleen maar... Het heeft zomer je hier nu naast me zit, omdat ik jou nog steeds aanbid. Maar ik weet, jij bent straks hier, de zon die schijnt, dus drinken we vier. Al zitten er veel mensen om me heen, maar voor mij is het ook maar één. Ik heb de zomer in mijn bal. Alle terrassen zijn weer vol. van de warme zon. Het is net een gele luchtballon. Aan de tafel zit een oude man, die van de drank niet meer lopen kan. Er is niemand die wat zegt, hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn bol. Alle terrassen zijn weer vol. so je hebt het al een paar keer eh, op het eh, nieuws kunnen horen. Let op de zonkracht hè, morgen, want die is enorm. Dus eh, ja, joh, de, hammer in je bol. De single van André Hazes. Morgen graadje of 25, dus wat willen we nog meer? Nou, het dier van de week nu. Ja, en die luistert nog steeds naar de naam Logeetje. Dus de hoogste tijd dat Logeetje ophoudt met uit logeren gaan. Logeetje is een lieve, vriendelijke, veel te dikke senior kat. Hij is eh, bij het asiel binnengekomen nadat zijn baasje was overleden. Logeetje is destijds aankomen lopen en had zo zijn plekje gevonden... en hij is gebleven en zijn naam ook Logeetje. Logeetje is andere katten gewend, geen honden, die vindt hij echt vreselijk. Het is een kater die graag ook buiten rondscharrelt en kent een kattenluikje. Nou ja, op het moment zal het meer een luik moeten zijn... omdat hij anders blijft steken, want hij is gewoon veel te dik. Een must voor deze eh, heer is afvallen. Het komt op zijn, deze leeftijd zijn gewrichten niet ten goede... en hier zal dus echt aan gewerkt moeten worden. En wie heeft een plekje voor deze Bourgondische jongen? En deze jongen verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en telefonisch bereikbaar op 571 3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook logeetje verdient een thuis. Zo is het meneer Albert-Jan. Hij zit er al veel te lang. Hè? Dus ga voor logeetje of de andere leuke dieren... naar het Kennemer Dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5. Hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. Zometeen krijg je hem om kwart voor vijf. Het gedicht van de dag. Meneer is onder meer t-shirts. There's a long-nosed dirty old witch, speaks some magic. deze gouden oude van T-Set. En she likes wits. Ja, voor de liefhebbers die houden van uh, Fred Heij...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 Ja, we zeggen yo yo. yo de, de single van de eh, 21 Pilots. En dat was uh, de single Stressed Out. Een eentje van alweer uh, enige tijd geleden. Ja, jij hebt nieuws? Ja, zeker. Ik heb even een updateje uh, tijdens... en dan gaat het over de 24 uur van Le Mans. Er gebeurt al van alles op het circuit. Er zijn al de nodige crashes geweest en de nodige uitgeleiders met de diverse teams alweer in de pitboxen... om reparaties eh, te verrichten. En ook eh, eh, rijderswissels hebben inmiddels plaatsgevonden. En wat dat betreft beperk ik mij even tot de LMP1. Dat zijn dan de, de hybride racewagens. Een, een, een, klasse waarin zes auto's vertegenwoordigd waren tijdens de start. In mijn optiek, want het is allemaal wat moeilijk te volgen... zijn er nog vijf over. Met op de eerste twee plaatsen Toyota, en op drie en vier een Porsche... en op een vijfde plek vinden we wederom een Toyota terug. Een zesde is volgens mij al uitgevallen. Dus die, in die klasse zal het gaan tussen Toyota en uh, Porsche. Net zoals vorig jaar waar eh, Toyota duidelijk op een eindzege leek af te stevenen. Maar in de laatste ronde viel die Toyota stil Waardoor de op de tweede plaats liggende Porsche in echt in de laatste ronde de Toyota kon inhalen... en alsnog de winst van de 24 uur Le in die klasse voor zich kon opeisen. Eh, goed, eh, Toyota leidt de, eh, op plek 1 en 2 Porsche, 3 en 4... en op de vijfde plek ook nog een Toyota. mechanisch, ja, je blijft, blijft spannend. Ik heb momenteel geen zicht op Jan Lammers... want die zit volgens mij momenteel nu achter het stuur. John van Eert is om drie uur gestart. En volgens mij zit Jan Lammers nu achter het stuur. Ik heb daar even geen eh, cijfers van. Maar eh, relatief weinig uitvallers. Een stuk of eh, twee op dit moment. Terwijl er één in de, pit staat die gerepareerd wordt. En natuurlijk met een nodige achterstand weer de baan zal opgaan. maar goed, ze hebben nog ruim 22 uur te gaan. Dus... Oké, nou, <laughs> nog van alles te gebeuren. Er kan van alles gebeuren, dus blijf luisteren naar CFM. <laughs> Zo is het. Nou, wat mij opvalt, we zitten naar die belden te kijken op RTL 7.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 Je hoorde Jesse op de zaterdagmiddag eh, bij CFM Zandvoort. Ja, het is eh, inmiddels eh, kwart voor vijf geweest. Dat betekent het gedicht van de dag. Nou, Zandvoort staat eh, in, in, het hele weekend in het teken van het fietsen. En het gebeurt allemaal op het circuitpark Zandvoort. En dan kan het gedicht ook niet anders gaan dan over fietsen. Jawel, hier is het gedicht van de dag met Albert-Jan. Het is niet vervuilend, het is zelfs gezond rij ik op mijn fietske het circuit rond. Door weer en zon gereden, blijf ik fit in lijf en leden. Soms wind tegen, dan is het alles geven. Met de wind in de rug, zo weer heen en zo weer terug. Met een vaste tred in het juiste verzet. Kilometers malen, ronddraaien die pedalen zonder de regen is het niet balen. Ik vraag me af of ik het wel zal halen. Met de warmte van de zon is het fijn. Rustig kijken op het circuit in volle, volle zonneschijn. Het fietske brengt me overal waar ik op het circuit wezen moet. Fietsen, fietsen, fietsen, het doe je goed. 24 uur het circuit rond. Te gek! Maar wat een zere kont. Ja, dat valt tegen dan, hè, Albert-Jan? Even een stukje fietsen. <laughs> Dat heeft maar twee wielen, hè? Ja, nee, dat, klopt. <laughs> en eh, niet gemotoriseerd, alhoewel, de e-bike, hè? Ja. de e-bike, die hebt ook. Jawel. Nou, we gaan allemaal lekker eh, fietsen, ook eh, hier in Zandvoort. En dan genieten van het mooie weer op deze zaterdagmiddag. 22 graden op dit moment en morgen wordt het nog een stukje warmer. Hè? Dan bereiken we maar liefst de 25 graden. fietsen de Nou, aan en en dan als dadelijk nemen dit wordt, dan fiets ik nou, Dan zeggen we van de vinger aan. Nee, Amsterdam met aan het allemaal En als het dadelijk dan de kast fiets ik door. Want ik wil weer iedereen wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winterdagen donders mooi kan wezen. Ik wil al de dunne naar weder vind. Maar achteraf het veld, maak ik graag weer. Eigenlijk zo vies en een beetje slim. Dan het al je skøjer det med den fasan og du ligger efter Van ik wil alweer en dan de hemel en neer Ik kan hek niet meer van de kennen hier Ik ben dadelijk overstoot, ik ga de bank weer terug in Nederland Ik wil alweer en dan een baan gepaas Dat gezien heb ik Noord en het Oosterse bas Eigenlijk zo vieze en de bank niet slim Dan ging het als van zaterdag en zondagmiddag bij CFM... dan hoor je hem het gedicht van de dag. Zo rond eh, kwart voor vijf. En nou, als er luisteraars zijn, uh, Albert-Jan, die zegt van... nou, ik heb ook wel een gedicht. Kan je die een keer voorlezen? Doe jij dat of doe je dat niet? Jazeker. Jazeker. Hoe uh, moet ze hem naar jou toesturen? Nou, dan gaan ze gewoon naar redactieapenstaatje zfmzandvoort.nl. Ja? En dan even de, het gedicht opsturen. En met, met, de graag met een beetje toelichting. En eh, dan, eh, dan, eh, dan wellicht dat hij door de ballotage komt. Oké, okay, ben dan? Nee, maar het moet niet te serieus Nee, oké, daar, <laughs> daar heb jij weer een punt. Of je doet het gewoon via de Facebook-site van CFM Zandvoort. Ja, we gaan nog twee platen draaien tot aan het nieuws en weer van vijf uur. En dan is hij er weer, hè, Fred hij collega met Entertainment for You. Now on all you gappers and you finger snappers, you toe and you love laughing. I want y'all to say this with me. say it. Say it loud. Bigger the headache, the bigger the pill, the bigger the doctor, the bigger speciaal gedraaid voor de disco klassiekers De liefhebbers daarvan. Ja, want dit is recht eten, hè? Je de capbands en Oops Upside Your Head. Ja, hij zit tegenover ons. Hij is er weer. Hij heeft zijn bril af. Nou, nou ja, ik, hem oh, ja, ja. <laughs> Hey, hey, Frits, goedemiddag. Ja, ja, ik sta nog even een beetje uitheigen van al die disco. Ja, ja, ja. ja. Vind je het lekker of niet? Heerlijk. De disco, ja, toch? Ja, ja, een de disco train. Ja, de 70, hè? Ja, en inderdaad, inderdaad. Ja, dus dat bleek uit jouw eh, jeugd, eh, zeg maar. Ja, dat is mijn jeugd. Ja, dat vermoed ik wel. <laughs> het is je aan te zien. Ja, <laughs> Dankjewel. <laughs> Nou, wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen 5 en 7 uur? Eh, om vijf uur heb ik, nou ja, is inmiddels aangeschoven Arjan van Zanten. zijn nieuwe single, Je Laat Bezweven. Dus daar zit, ja... Er zit, zit weer gedicht aan te komen. Ja, ja, ja, klopt. en ja, half zeven daarna hebben we, hebben we eventjes contact met Bertus Sipma. Ook over zijn nieuwe single... Want toen ik jou zag... Nou, dat is dus elke week als ik jou ja, zie. Ja, iedere, nou ja, bijna iedere week. Bijna iedere week. Dus ja, dat, eh, dat gaan we ieder wel doen. En eh, ja, eh, met, met Zonnetje gaan we natuurlijk een hoop zomerse muziek draaien. Hoop, hoop zomerse klanken, laten we het zo zeggen. Hoe gezellig weer. Dus dat, nee, dat komt helemaal goed. Oké, nou, we wensen je heel veel plezier eh, vanmiddag tussen 5 en 7. Ja, dankjewel. Ja, dat gaat helemaal goed komen, Albert-Jan. Ja, nee, Fred, helemaal goed. Ja, denk, mijn vrouw is een groot fan van je, maar dat weet je inmiddels, hè? Gelukkig, gelukkig. <laughs> dus heb, je... ik in ieder geval nog iemand. Ja, nee, nee, nee, dat valt heel erg mee. Ik heb de, cijfers uit de enquête gezien. Je doet het eh, hartstikke goed met je Entertainment for You. Ah, maar ook, want ook die muziek, eh, die muziek heeft zijn schare fans bij ons in Zandvoort. Ja, dus dat komt helemaal goed. Wil je, wil je live luisteren op internet? Kan ook. Ja, dan gaan we gewoon naar http. Eh, een dubbele punt slash slash. En dan ZFM een streepje live.nl. Oké, ja, dat begin vond ik een beetje ingewikkeld. Ja, nee, eh. maar ik denk ik zal het eens eventjes helemaal opnoemen. Oké, okay, www.zfm-live.nl. <laughs> Dat kan Dan zijn we er ook. Dankjewel Fred. En nogmaals veel plezier eh, zometeen. Ja, <laughs> dat was Fred. De dag, Fred. Dat, krijg je als die zegt achter de knop, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik schuif hem zo weg. Nou, we zijn er morgen weer, op eh, het jan Ja, Hebben we er zin in? Tussen 2 en 5. En dan kunnen we de finish van de, de Le Mans eh, meenemen. De 24 uur van Le Mans. En kijken of eh, Racing Team Nederland... met onder leiding van Jan Lammers nog meedoet. Laten we het hopen. Toch, wordt een kort nachtje voor mij in ieder geval. Oké, nou, wel te rusten.